Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet wil de horeca volledig sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Bronnen zeggen dat dat vandaag vrijwel zeker bekend wordt gemaakt op de persconferentie. Verder wordt de verkoop van alcohol in de avonduren verboden... en ook online bestellen en laten bezorgen van drank is niet meer toegestaan. De extra beperkingen zouden twee weken moeten gaan gelden. Koninklijke Horeca Nederland zegt in reactie dat sluiting van de horeca... de doodsteken is voor veel ondernemers. De brancheorganisatie is boos omdat die niet betrokken is geweest bij het besluit. Eerder lekte ook al uit dat het kabinet wil dat volwassenen niet langer in teamverband sporten. En ook zou het reizen met het openbaar vervoer mogelijk aan banden worden gelegd... en mogen er thuis niet meer dan drie mensen per dag op bezoek komen. Een commando in opleiding die in 2018 overleed tijdens een oefening in een zwembad in Roosendaal... is vermoedelijk getroffen door het verschijnsel shallow water blackout. dat is de conclusie van de inspectie Veiligheid Defensie. Het gaat om een bewusteloosheid die optreedt als iemand vlak voor het duiken... nog snel diepe teugen lucht neemt om langer onder water te blijven. Het risico is onder professionele duikers bekend... maar volgens de inspectie niet bij Defensie. De inspectie adviseert nu onder meer om de voorschriften voor zwemoefeningen aan te passen. Facebook gaat berichten verwijderen waarin de holocaust wordt ontkend of verdraaid. Ook worden gebruikers die meer informatie zoeken over dat onderwerp doorverwezen naar betrouwbare bronnen. Facebook schrijft dat het nieuwe beleid wordt ondersteund door de, wereldwijd, de wereldwijde toename van onwetendheid over de holocaust en antisemitisme. De gemeente Den Haag trekt 180 miljoen euro uit voor duurzaamheid. Het geld komt van de verkoop van aandelen in energiebedrijven Eneco. Een derde van het bedrag is voor inwoners die hun huis of bedrijfspand willen verduurzamen. Het weer, veel bewolking. Vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten is er kans op een mistbank en de temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Morgen of later overdag vooral in Zeeland regen. In het oosten af en toe zon en een graad of 13.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 mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipo, les pipo. Oh yeah rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première, merde, merde. Il m'a rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première. stop my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up on a leader. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. take you body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay dancing like da da da da. da. whatever you want me to be.